Postcodeloterij dit jaar meer prijs en cadeaus dan ooit. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust. Q-Music laat je kennis maken met de beste films van dit moment. Nu de psychologische thriller The Housemaid met Sydney Sweeney en Amanda Seyfried. Een vrouw met een mysterieus verleden grijpt haar kans om als inwonende hulp te gaan werken bij een rijk gezin. Millie's gonna be living with us. Al snel verandert haar droombaan in een dodelijk, gevaarlijk spel van macht, verleiding en intriges. Well, you know about this family family. I know Housemate zie je nu overal in de bioscoop. Maak kans op tickets voor de film voor jou en je vrienden... en een Dollhouse Escape Room om de spanning ook zelf te beleven.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 Hou dan rekening met een drukke ochtendspits. Daarvoor waarschuwt Rijkswaterstaat. Het wordt opnieuw glad op de wegen en dat gaat dus voor drukte zorgen. En ook de NS waarschuwt vanwege het weer... zullen er morgenochtend vertragingen zijn of zelfs treinen uitvallen. Onderzoek in Heerlen, in een woning daar, is een overleden vrouw gevonden, meldt de politie. Wat er is gebeurd is nog niet bekend. Er is in ieder geval ook een man opgepakt. De politie denkt pas morgen met meer informatie te komen. En naar Duitsland in Berlijn zitten nog altijd tienduizenden gezinnen zonder stroom. Al het hele weekend is daar een storing. Het zou zijn begonnen door een brand, waardoor stroomkabels kapot zijn. Die brand is mogelijk aangestoken. Een linksextremistische groep zegt erachter te zitten. En shorttrack Jens van Woud heeft bij het NK opnieuw alle afstanden gewonnen. Gisteren won hij al de 500 en de 1500 meter. En net was hij ook de snelste op de 1000 meter. Nou, van Woud is blij bij de NOS. Ja, wel weer mooi meegenomen. was een eh, leuke strijd. Deze 1000 meter was helemaal mooi, want het werd echt eh, moeilijk gemaakt. Dus het eh, was een hele leuke race. En vorig jaar won Van het Woud ook al alle medailles op het NK. Wauw. Het weer nog van weer plaats aan Op veel plekken sneeuwt het toch, Het is een graadje of twee. Morgen opnieuw een witte dag op veel plekken. En ook dan weer de zon. Danny, dank jou wel. gedaan. Ik heb ook een appje van Vera. Die zegt welke sneeuw met een fotootje erbij in Zeeland. Ja, nou weet je Vera. De sneeuw waardoor eh, Schiphol al drie dagen plat ligt. Waardoor mensen verongelukken. En waardoor een groot deel van Nederland toch echt even voorzichtig moet doen. Dus weet blij dat het bij jou niet zo is. Eh, dan één lange vertraging op de A1 Apeldoorn Amersfoort. Tussen Voorthuis en Hoevelaken. 8 kilometer. Een kwartier vertraging. Controles langs A-wegen zijn niet gespot. Maar als je de weg op gaat, doe dus voorzichtig. En ook morgenochtend. Stefan Bouwman. rekening met die spits dus. Zometeen een classic van Michael Jackson, Black or White. Maar eerst Jack, Never Forget You, Q. Music. Sounds better with you. for me to put you first. if I can find a you're easier to play Shaki en Never Forget You Q. Terwijl Yvonne zich klaarmaakt, die gaat eh, straks naar de Bee Gees bij Main Course. Heel veel plezier. Ja, die heeft lekker een rustig dagje. Beetje nadenken, schrijven, film en serie kijken. Heerlijk. Nou, als je de radio aan hebt staan, heb ik straks een mooie terugblik... op een optreden uit Stefans Pianobar. Een van mijn favorieten van de afgelopen 10 jaar. Hoor je zo. spend my life being a color. Piano David Tyler en dan Rogers. Stefans Piano Bar. Piano Bar. Elke vrijdagavond open ik de deuren van mijn pianobarretje. Ik kruip dan dus achter de toetsen om samen met artiesten van over de hele wereld muziek te maken. En op zondag is het leuk om af en toe terug te blikken op wie er al is langs geweest. Aankomende vrijdag trouwens, dat is wel heel erg tof. Even kijken ze zat ik een berichtje ingesproken, maar even zoeken. Ja! Hi there, I'm Sienna Spire. Come hear me play some live music this Friday evening at Stefans Piano Bar here at Q Music. Ja, Sienna, Spyro, eh, die op dit moment in de top 40 staat met Die On This Hill. En in de Zero's stond deze vrouw regelmatig in de top 40, Maria Mena. 14 november, toen was ze te gast. Aankomende dinsdag trouwens begint ze in Den Haag met haar nieuwjaarstour... samen met het Amsterdam Sinfonietta Orkest. En de strijkers van Sinfonietta, die waren ook mee om mee te spelen... met een van haar grootste hits, Just Hold Me. Eh, oh nee, trouwens, dat is helemaal niet waar. We hebben een ander liedje samen gedaan met Sinfonietta. Dit liedje hebben we gewoon alleen met piano gedaan. Nou goed, lang verhaal kort. Ze staat nog op allerlei plekken op te treden. Dat wordt een hele bijzondere show. Eh, want dus met een orkest erbij, met allemaal strijkers maar ze doet ook allemaal liedjes die favorieten van haar zijn. Dus van Linkin Park en weet ik het. Ja, het gaat dus om Maria Mena. In de Zero's had ze heel veel hits. Eh, er zijn trouwens nog tickets voor Den Haag en Rotterdam. De rest is al helemaal uitverkocht, dus dan heb je geen kans meer. Nou goed, genoeg geluld. Just Hold Me, live in Stevens Piano Bar. Comfortable as I am I need your reassurance. But comfortable as you are, you count the days. But if I wanted silence, I would whisper. And if I wanted loneliness, I choose to go. And if I liked rejection, And if I didn't love you the light now. At the end of this narrow hall, but I wish it didn't matter. I wish I couldn't fall. But if I wanted silence, I would whisper.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 Kies een erkende thuisstudie van Laudius. Nu met 30% nieuwjaarskorting. Laudius.nl Oh, zin in thee. Oh. wie heb je te lang niet gesproken? De <laughs> goeie. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick. Nu 30% korting op alle 400 thuisstudies.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 Laten we het zo even over sport hebben. Maar eerst Lady Gaga en The Dead Dance. You words of a song, I hear you call. Like a thief in my head, you criminal. You stole my thoughts before I dreamed them. And you killed my queen with just one palm. picture of the Kings and Queens op your music gisteravond en vanmorgen zag ik op alle nieuwsapps... dat eh, Gian van Veen gisteren meedeed aan het WK darten, de finale. Hij werd daar dus tweede. Ik wist wel dat hij meedeed, maar goed. Maar er is nog meer gesport dit weekend. En die Olympische Spelen komen eraan. Nou, ik weet daar helemaal niks van. Gelukkig mijn collega van de ochtendshow bij Mattie en Marieke, Luc Sarneel wel.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 die je ook bij Mattie en Marie hoort, Luc, wel. Eh, dus heeft hij weer lief een berichtje ingesproken voor jou en voor mij... wat er allemaal aan de hand is. Yo, Stefan. Nou, allereerst natuurlijk... Ah de beste wensen. Ja, het mag nog. het mag, nog. En vooral ook natuurlijk een sportief 2026 Gaan eh, gewenst. Ook meteen iedereen die eh, direct is begonnen met de goede voornemens... een hart onder de riem te steken. Ik zie veel mensen hardlopen. Het is druk in de sportschool. Allemaal lekker sportief begonnen aan dit jaar. Heel erg eh, goed. En dan even naar dit sportweekend. We hebben allemaal kunnen zien hoe een, nieuwe, ja, nieuw dartfenomeen eigenlijk is opgestaan. Gian van Veen die heeft in de finale helaas van het darten wel verloren... van de ongenaamde Luke Littler. Oh. Eh, maar eh, Gian van Veen, het is een naam om in de gaten te houden. Ik heb even opgezocht wat, eh, wat Gian bij elkaar gedart heeft tot zover. Met het verliezen van de, de finale won, tussen aanhalingstekens, hij bijna een half miljoen euro. Ja, dat zijn getallen, daar ga je van duizelen. Dus mocht je nou zelf een aardig potje kunnen darten, dan zou ik zeker eens kijken of er bij jou de buurt nog een café is waar een toernooitje wordt georganiseerd. En op die manier je jaar sportief beginnen. Verder hebben we natuurlijk het enorme drama van het Olympisch kwalificatietoernooi schaatsen oh. helemaal achter de rug nu. De Olympische Winterspelen beginnen op 6 februari. Daar zijn we natuurlijk bij met Q-Music. En eh, nou ja, afgelopen weekend is dan eindelijk duidelijk geworden... wie er wel en wie er ook vooral niet naar de Olympische Spelen gaan. Kjeld Nuis, Jutta Leerdam, Joy Beunen, eh, Suzanne Schulting. Alhoewel die laatste, Suzanne Schulting, die heeft nog gezegd... ja ho, ik wil ook wel mee als shorttracker. Alleen het Nederlandse team, daarvan de dames, zeggen nu... ja, moeten wij Suzanne Schulting er wel bij willen hebben? Oh, nou, Dat kan nog een klein soapje op zich worden. Ik kan begrijpen dat je nu denkt... jezus, wat een namen, wat een sporten. Luister dan komende week gewoon lekker naar de ochtendshow van Q-Music. Dan leg ik het nog allemaal eens een keer rustig uit. Of kijk, ja, je kan ons ook zien vanaf, vanaf morgenochtend op RTL 7. Dus ik ga nu nog even lekker in bad. En ik doe mijn haren in een krulspeld. Want morgen op RTL 7 om 6 uur stipt dan zie je de ochtendshow. Stefan, lieve vriend, tot later. Hoi hoi. dankjewel, oude diva, met je krulspeltjes.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 Misschien helpt het, nou ik hoop het. <laughs> Terwijl Bram lekker geniet van zijn laatste biertje. Het weekend zit er bijna weer op, morgen moet hij weer werken. Nou, werk ze Fred en proost. Maybe we can somewhere. Any place is better.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 We'll move out of the shelter. Buy a big house and live in the suburbs fast car. So you fast enough, you can fly away. you got to make a decision. Leave tonight or live and die this way. niet te doen met alle gladheid, hè?